En op basis van de verzamelde inlichtingen zijn nu dus de eerste luchtaanvallen uitgevoerd. Hollande noemt de acties in Syrië noodzakelijk voor de nationale veiligheid. Hij is ervan overtuigd dat er in Syrië aanslagen worden voorbereid op westerse landen. Rusland heeft met Irak, Iran en Syrië een antiterrorismecentrum opgezet in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Daar moet informatie worden in verzameld over terreurbeweging IS. Straks kan vanuit het centrum de militaire strijd tegen IS worden aangestuurd. Rusland heeft ook zijn bemoeienis met de oorlog in Syrië vergroot. Het Kremlin heeft de hulp aan president Assad opgevoerd naar eigen zeggen om IS uit te schakelen. Autocoureur Max Verstappen is negende geworden op de Grand Prix van Japan. Daarmee heeft de 17-jarige Nederlander twee punten gepakt voor het wereldkampioenschap. Hij begon op de 17e plek en wist door goed manoeuvreren naar de negende plek te rijden. De race werd gewonnen door de Brit Lewis Hamilton. Hij nam direct de leiding en stond hij niet meer af. Nico Rosberg werd tweede, Sebastian Vettel kwam in Japan als derde over de streep. Nederland heeft bij de grootste bank van Zwitserland, UBS, de gegevens opgevraagd van Nederlandse rekeninghouders. Dat schrijft de krant Le Temps. Het verzoek zou te maken hebben met een onderzoek naar belastingontduiking. Niet eerder zou er zo'n groot verzoek aan Zwitserland zijn gedaan. Het weer, eerst nog hier en daar mist, maar die verdwijnt snel.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 Al behoorlijk druk, gelukkig nog geen files. Ik denk dat het vanmiddag anders wordt als eh, massaal Nederland nog even de laatste eh, mooie dagen mee wil pikken... en een mooie strandwandeling wil maken bijvoorbeeld. Maar eerst gaan we heerlijk rustig wakker worden met uh, lounge muziek. ja, het moet niet meteen eh, al te heftig binnenkomen op de zondagmorgen allemaal. Lekker rustig op de bank en eh, misschien al een kopje koffie. Eh, misschien heeft u wat meerdere kopjes koffie op zelfs. Hoe is de zaterdag u vergaan? Heeft u een leuke dag gehad? Misschien ook wel een hele leuke nacht. Met uw partner, met uw vriendin of met uw vriend. En dan zei hij of zij tegen u... I love you. All the way. met zijn tenorsax. Love you all the way, luisteraars. Hij houdt, allemaal, eh, hij houdt van u allemaal. George Michael, ja, die doet daar toch iets uh, genuanceerder over. Hij doet er eigenlijk een beetje geheimzinnig over. Hij heeft een, eh, een geheime liefde. A secret love. a secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love came impatient to be free. So I told a friendly star way that dreamers often do. Just how wonderful you are. Why I'm so in love with you. vroege zondagochtend hij het geheim met u wil delen, George Michael. My secret loves no secret anymore. Nou, dat heeft hij helemaal mooi van ons bezongen. Ook een eh, popmuzikant die zich ook wel beweegt in de jazzmuziek is Robbie Williams. Zou je niet van hem verwachten natuurlijk. Maar hij heeft een hele leuke versie opgenomen van Mr. Bo Jangles. Dit is dan, eh, ja, zoals ze noemen, een jazzwalsje. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, A. Ja, als u nou gaat dansen met uw partner, ja, dan kan u naar uw koffie fluiten. Een nieuwe man with jangles and he'll dance for you. No worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old South shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touch down. Told me of a time he worked with with minstrel shows, traveling throughout the South spoke with tears for 15 years. How is, how is dog in here? They would travel about, but his dog up and died. Caught up and died. after 20 years, he still breathes. He said, I dance now and every chance in honky tonks for my drinks and tips. But most of the time I, I spend behind these county bars. You see sunlight and drinks a bit.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 Mijn collega's Auko Beuving. Ehm, ja, wie zijn het ook alweer allemaal? Eh, natuurlijk Peter Den Boer, David Habig, Jeroen, die hier ook af en toe zich meldt om eh, een heerlijk programma voor u te maken. Allemaal uh, jazz-collega's. Vroeger mijn neef Fred Kroonsberg. Ja, die is er helaas mee gestopt. Eh, maar die heeft ook hele drukke andere activiteiten. En, maar hij luistert af en toe natuurlijk nog. We, we, hebben veel contact met elkaar, want we zijn volle neven. We eten daarom nooit bij elkaar, want ja, eten bij een volle neef... dat is zo ondankbaar, luisteraars. <laughs> Dit is ook wel lekker, hoor. I got a kick out of you. Ella Fitzgerald. Sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true that I get a kick out of you. Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. But I get a kick out of you. I get a kick every to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane flying too high with some guy in the sky kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously. cry with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kiss. Fitzgerald. She's got a kick out of you. Just a sniff of cocaine doesn't thrill me at all. Nou, dat zou je maar gezegd worden. Dat jij eh, je partner eh, beter behaagt dan een snuifje cocaïne. Dat is toch een, een, eh, groot compliment. Ja, a kick out of you. Ze heeft zeker op kickboksen gezeten, Ella Fitzgerald. Ik zou anders niet weten hoe ze het voor elkaar bokst... om, om zo zwingend voor u te zingen op de vroege zondagmorgen. Dat doet trouwens ook Ann Burton, of dat deed Ann Burton moet ik zeggen... want ze is helaas overleden. Met het trio van Louis van Dijk, That Old Devil Called Love. Nou, blijkt de liefde ook nog een duiveltje te zijn. It's that old devil called love again Gets behind me and keeps giving me that shove again putting rain in my eyes tears in my dreams and rocks in my heart it's that sly old son of a gun He keeps telling me that I'm the lucky one again. But I still have that brain, still have those tears and those rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play that devil what a potion he would brew. He'd follow me around, build me up, then tear me down till I'll be so bewildered. I wouldn't know what to do. Might as well, might as well give up the fight again. He'll convince me that he's right again When he sings that siren song I just got to tag along With that old devil called love de duiveltje genaamd liefde. Ik weet niet of dat uh, ook zo ervaart, luisteraars. Dat eh, liefde eigenlijk eh, voelt als het, als het werk van de duivel. Nou, ik heb dat niet hoor. Het maakt mij juist jong, de liefde. En dankzij mijn vriendin in Bloemendaal beleef ik dat dagelijks. Van You Make Me Feel So Young. Amerikaanse pianiste was dit. Eh, Benji Adir met eh, You Make Me Feel So Young. Ja, Ruud van Kalmhout, die zich normaal op zondag nooit zo kalm houdt... die houdt zich vandaag wel kalm en die zegt van... Charles, zingt jouw zoon ook een beetje jazzy eh, stukken? Nou, dat doet hij wel. Er zijn alleen nog niet zoveel opnames van. Uh, tenzij Sven even in de huid van Michael Bublé kruipt. Sven Duif, I Got The World On A String.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 He's in love, he's in love. Yes, I'm in love. Got the world on string. And what a wonderful thing. Alright. When you get the world uh -huh. on a string. Ja, mijn eigen zoon eh, Sven Duif, hier 17 lentes oud. Opgenomen in de popbunker in de Muiden. The World on a String, natuurlijk bekend eh, van eh, Marco Bublé en Sven kroop even in dat jasje. Overigens leuk nieuws, luisteraars, want Sven eh, geeft een groot concert op 7 november aanstaande. Dus op een zaterdagavond in de Nozem en de Non in Heemskerk. Een heel bekend ja, cultureel centrum, eigenlijk een beetje het patronaat van Heemskerk, zeg maar. En daar treedt hij op met een, nou, ik geloof zelfs acht of negen mans formatie... Met uh, ja, Bob Schimsheimer op drums. Dus uh, ja, het zijn allemaal hele bekende Nederlanders. Er komt een bekende Nederlander ook nog als gast eh, voor u zingen... die ooit Bloed, Zweet en Tranen, die dat Nederlandse programma heeft gewonnen. Dus u krijgt Engelstalige, maar ook Nederlandstalige muziek. En nou, het wordt, wordt een fantastische avond. Slechts 15 euro entree. dus ik zou zeggen, steun Sven een beetje... want hij steekt behoorlijk zijn nek uit... met het organiseren van zo'n concert met zoveel muzikanten. Het kost een hoop geld. en het zou natuurlijk leuk zijn als u massaal naar Sven kwam luisteren. En ik kan u verzekeren, het is mijn eigen zoon natuurlijk. En ik ben erg trots op hem. Maar het is eh, zeer de moeite waard. Nou, als u dat doet, dan bent u easy to love. En dat vindt uh, eh, Cole Porter ook. voor denk ik. Eh, is maar goed ook. Zingen in de regen bedoel ik. Singing in the rain. Ellie Gourmet heeft daar ook een mooie versie van gemaakt. Luistert u maar. glow the store. chicks and ducks and geese fed scurry. Beautiful. Tralala, tralala, tralala. <laughs> Gezellig. Singing in the Rain. Eddie Gourmet was dat, luisteraars. We gaan eh, even genieten van Etta James. En dat is natuurlijk ook een bekend blueszangeres. Ze draagt ook altijd een doorkijk blues, kan ik u verraden. En ze heeft het nu over een zondagachtende, zondagachtende soort liefde. Ik struikel over mijn eigen woorden. U, u, u merkt het al, ik word er helemaal zenuwachtig van. Een zondagachtige soort liefde. Sunday kind of love. A love to last past Saturday night. And I'd like to know it's more than love at first sight. on a Sunday kind of love. Oh, yeah, yeah. I want a, a, a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. And I nowhere. I need a Sunday. zes achtste gezongen, zeggen we dan als muzikant. Sunday Kind of Love, en dat was eh, Etta James. Een eh, fantastische blueszangeres. En blues, ja, past prima natuurlijk ook bij jazz. Als we Noordzee Jazz bezoeken, luisteraars... dan zijn er ook altijd een aantal groepen, solisten, zangers, zangeressen... die allemaal eh, passie hebben voor bluesmuziek. En dat ook tijdens dat jazz... Be, jazz Behind the Beats wil ik zeggen, maar dat is natuurlijk in Zandvoort. Nee, eh, dat, dat grote jazzfestival, eh, wat tegenwoordig in Rotterdam in Ahoy wordt eh, georganiseerd. daar komen al die groepen voorbij. We gaan even genieten van Laura Vici, die ik twee weken geleden nog in Beverwijk ontmoette... waar ze live zou zingen voor Music Kids. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met het realiseren van studio's in ziekenhuizen... zodat kinderen die langdurig opgenomen moeten worden eh, kunnen genieten van muziek. Dus eventjes hun eh, bed uit kunnen. Naar zo'n studio in het ziekenhuis kunnen gaan. En dan eh, een instrument leren bespelen. Of misschien spelen ze al een instrument. Dan kunnen ze hun, hun ei even kwijt. En het is bewezen dat als je met muziek bezig bent en je bent ziek... dat het, genezingsproces wordt verlengd. Muziekids is dus een hele goede stichting. En die mag u ook best financieel ondersteunen. Moet u maar even googlen naar muziekids.nl en dan uh, zal u ook leren dat Laura Vigi, waar ik het dus over heb... dat die daar beschermvrouwen van is. Ze zingt prachtig, ze deed het in Beverwijk helaas met een stortbui van regen. De mensen vlogen allemaal eventjes onder de luifels... En onder, <laughs> waar ze maar konden schuilen, zeg maar. Maar ze genoten wel van haar zang en dat is eh, helemaal terecht... want eh, het is een fantastische zangeres. Laura Viggi met The Nearness of You. Lekker uitgeslapen? Dan nu verder wakker worden met ZFM Jazz. Iedere zondagmorgen tussen 10 en... Ja, het eerste foutje van vanmorgen start ik een jingle in, maar die zit op hetzelfde apparaatje als, eh, als Laura Vizi. Laura werd eventjes de mond gesnoerd. dat eh, kunnen we er eigenlijk niet aan doen. Ik ga straks nog een mooi nummer van Laura Vizi draaien. Dan een volledig nummer, zonder dat het bruut wordt onderbroken door, eh, door een fout van technicus Charles Duif. Oh, Charles, ga je toch schamen, jongen? Ga je toch schamen? <laughs> maar dit is de Mountain Dance van Dave Frusin geweldenaar als het gaat om, eh, om jazzmuziek. Eh, piano virtuoos, toetsen virtuoos moet ik zeggen eigenlijk. Hij speelt natuurlijk ook op keyboards en zo. En eh, we gaan nu dansen tussen de bergen. langzaam maar zeker luisteraars naar uh, reclame Niels. Een reclame van uh, eh, 11 uur alweer. Deze mooie zondagmorgen. En eh, ik ben straks natuurlijk nog een vol uur bij u terug... met nog meer jazz bij ZFM Zandvoort. zon schijnt heerlijk buiten en ik probeer van het zonnetje in huis te zijn vandaag. Althans, het gaat om eh, het draaien van heerlijke muziek, jazzmuziek. Zoals je al zoveel jaren bent gewend bij van Zandvoort. sluiten af met dezelfde man. Nou, ik denk dat u dat best interessant zal vinden... want het, is, eh, zwingt als een, eh, als een godgieter, zeggen ze dan. Hè? En dit keer wordt hij bijgestaan door vocalist eh, Rod Stewart met She's Wonderful.